vestigde op de 4 keer 200 meter vrije slag. Het weer bewolkt, op de meeste plaatsen is het wel droog. Temperatuur ligt iets boven het vriespunt. Morgen is het bewolkt en in de dop van de dag is er wat regen.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 De Nationale Ombudsman en het College van Beroep vinden dat het UWV veel te streng de wet uitlegt. Mensen die per ongeluk een formulier verkeerd invullen worden ook als fraudeur gezien en krijgen ook hoge boetes. Minister Ascher moet dat aanpassen, vindt de Kamer. Het UWV deelt naar aanleiding van de kritiek tijdelijk geen fraudeboetes uit. In Alkmaar is een dode baby gevonden. Vermoedelijk pasgeboren kind lag gisteravond in het park de Rekerhout. Een voorbijganger zag het kind liggen in het park. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt waaraan de baby is overleden. De politie heeft twintig man op de zaak gezet. Op het Binnenhof in Den Haag heeft koning Willem-Alexander major Gijs Tuinman tot ridder geslagen. reikt reikte Tuinman de militaire Willemsorde uit wegens betoonde heldenmoed in Afghanistan. De politie heeft beelden vrijgegeven van de mishandeling van een straatmuzikant in Amsterdam. Een groep jongeren beroofde de artiest op 21 september s'nachts van zijn dagopbrengst. Bij de mishandeling werd het been van de man op meerdere plaatsen gebroken. De zware mishandeling is door een bewakingscamera opgenomen. Volgens de politie is de groep van 14 jongens gevlucht toen omstanders ingrepen. Voor het eerst sinds 1975 gaat vanmiddag een capsule de ruimte in die mensen naar de maan kan brengen en mogelijk zelfs naar Mars. De Orion-capsule is de opvolger van de Space Shuttle. Over een uur wordt Orion gelanceerd voor een eerste testvlucht en die is nog onbemand. NASA wil vooral testen hoe het hitteschild zich te houdt bij terugkeer in de dampkring. Het weer bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Temperatuur ligt iets boven de vriespunt. Morgen is het nog steeds bewolkt. In de loop van de dag valt er dan wat regen. In het oosten mogelijk wind.